Hij zou met zijn vrachtwagen de grens zijn overgestoken... en eenmaal aan de Israëlische kant zijn uitgestapt... en de Israëliërs hebben vermoord. De dader werd door Israëlische militairen doodgeschoten. Klimaatactivisten lopen vanaf vandaag een zevendaagse mars van Arnhem naar Den Haag. Volgende week zaterdag eindigen ze op de A12 in Den Haag... waar Extinction Rebellion de snelweg wil blokkeren. De politie heeft aangekondigd dan niet in te grijpen. Agenten willen zo demonstreren voor het behoud van het vroegpensioen. De politie in de Amerikaanse staat Kentucky is nog altijd op zoek naar een man die op de snelweg op meerdere automobilisten heeft geschoten. De schutter is er vandoor gegaan en houdt zich volgens de politie op in ruig terrein vol dichte bossen. We are asking everybody in the city of to be vigilant and know what your surroundings. If you're home, keep your doors locked. We are asking everybody to be safe. De politie denkt wel te weten wie de schutter is. En het is nu een jaar geleden dat Marokko werd opgeschrikt door een zware aardbeving. Duizenden mensen kwamen om en meer dan 3300 gezinnen raakten dakloos. En veel mensen leven nog altijd in slechte omstandigheden, vertelt correspondent Samira Jadir. In het merendeel van de dorpen die het hardst zijn getroffen... slapen mensen na een jaar nog steeds in tenten. En heerst er grote wanhoop. Het zelf bouwen of herstellen van de huizen is niet zonder risico. Door cosmetische ingrepen kan een gebouw er wel weer netjes uitzien... maar het gevaar op instorting is er nog steeds. En veel mensen daar hebben nog niet de beloofde financiële steun van de overheid gekregen. Dan nog het weer. De laatste buien trekken naar het noorden.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 tussen Schiphol en Knoopend de Nieuwe Meer nog 10 minuten op onthoud. A5 Amsterdam-Hoofddorp tussen de aansluiting met de A10 en Knoopend Raasdorp... een kwartier extra reistijd. En op de A10 zelf tussen Amsterdam Sloterdijk en Knopend Amstel 20 minuten vertraging richting Utrecht.